Onze demissionair premier wil dat dat verandert en we elke 5 mei vrij zijn. Helemaal voor. Eh, alleen de regering gaat er niet over. Dat moeten dan natuurlijk de bedrijven regelen, de cao's. E Mijn indruk is dat we daar heel dichtbij zitten. En dat komt ook omdat daar Gerdy Verbeet zit. Zij is dit jaar voor het laatst voorzitter van het comité 4 en 5 mei. En dit wordt waarschijnlijk haar erfenis. Ook de vakbonden willen graag zo'n vrije 5 mei. Ze vinden het belangrijk dat mensen elk jaar kunnen stilstaan bij hun vrijheid. Even flink schrikken voor inzittenden van een trein op de Veluwe. Wat daar gebeurde hoor je van spoorbeheerder ProRail. Tussen Nunspeet en het Harde is een boom omgewaaid. Die is tegen de bovenleiding aangekomen. Kort daarna is er een trein tegen de boom aangereden. En ik zei het al, flink schrikken voor de mensen in die trein, maar daar bleef het gelukkig bij. Godzijdank zijn er geen slachtoffers gevallen. Ehm, nadat de boom is weggehaald, is er een evacuatietrein gekomen om de reizigers uit de trein te halen en eh, in de evacuatietrein naar eh, de plaats van bestemming eh, te sturen. Het treinverkeer tussen Nunspeet en het ligt nog even stil. ProRail hoopt dat het binnen nu en een uur weer is opgelost. Beschuit met blauwe muisjes voor diergaarder Blijdorp in Rotterdam. Daar is vannacht een baby olifantje geboren, een mannetje. Moeder en kind maken het goed. Het olifantje, dat nog geen naam heeft, komt meteen in een warm nest. Zusje Faya is niet meer van hem af te slaan. En ook oma olifant Irma is helemaal in haar nopjes. Ze is zo dol op haar kleinzoon dat ze hem zelf wil voeden. Maar ja, dat is wat lastig voor een olifant van 50, vertelt een van de verzorgers. het is wel heel grappig om te zien dat ze eh, bijvoorbeeld ook haar borst aanbiedt om eh, het kalf te laten drinken. Terwijl, ja, dat zijn eh, theezakjes geworden. Daar, dat gaat allemaal niet meer lukken natuurlijk. Het weer dan nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog en koelt het af naar net boven nul. Morgen weer een grijze, regenachtige dag. Het wordt niet warmer dan 11 graden.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 En het is toch nog een prachtige zonnige dag geworden hier in Zandvoort. Tot 18 vanavond ben ik bij Robben Oning met het programma Grasduinen. En dan gaan we door, door 60 jaar soul, jazz en funk. Ik heb niet echt kunnen voorbereiden door allerlei omstandigheden... maar eh, niet getreurd. Ik heb genoeg bij me om eh, je te vermaken, denk ik. Straks muziek van Donald Byrd, Zero Seven, Slackwax... en op het einde van het tweede uur op vele verzoek nog eh, de spoken word van Tom Jones. Ik heb hem vorige, vorige week al gedraaid voor zijn nieuwe album. Denk een beetje aan The End van The Doors. Zijn lofzang tussen aanhangstekens dan op de tv... en wat het ons heeft gebracht hier, althans in Amerika. Verder natuurlijk de Rip of the Record... Eh, welke plaat van nu heeft zijn eh, succes te danken aan een hit uit het verleden. En de mini-concertagenda. Doe er je voordeel mee. Misschien zit er iets eh, van je gading bij. We begonnen met Miss Ella. Ze heeft wel vaker een uitstapje gedaan naar de popsongs. Liet zij, dan laat ze zich van een hele andere kant zien. En, nou, over het algemeen zelfs een vrij stevige kant. Sunshine of Your Love van Cream heeft onder, onder andere gecoverd. En dit was haar cover van, Ready van Get Ready van Rare Earth. Eh, nu, ze werd op vierjarige leeftijd al ontdekt door Quincy Jones. Stond op haar negende in het Apollo eh, Theater. Maar haar echte definitieve doorbraak, waar wij allemaal van kennen... die had zij met eh, James Ingram, Baby Come To Me. Ze maakte zelf ook zo'n 20 albums en dat draait nu in plaats van. That's enough for me. Leuk dat je luistert. Tot 8 uur vanavond het programma Gastijnen hier op CFM. won't bite uh-uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Shama. all I am. nothing more, nothing less, just a man. grappig om te zien hoe eh, de verschillen kunnen zijn op Spotify. Dit nummer, Key and Cleary, dat is de band A Man, genaamd 38.000 keer beluisterd op Spotify. En eh, daarvoor Anderson Park, eh, Pack sorry, en Bruno Mars, de gelegenheidsformatie Silk Sonic. Inmiddels 217 miljoen keer beluisterd. Kan ook eigenlijk niet anders, want dit wordt natuurlijk wel een beetje de nieuwe zomerhit zoals verwacht. Terug naar 1985 alweer. Blue Sam had toen een aantal hits, waaronder Imagination. thing, babe, I need, I need Oh yeah, oh yeah, baby. I need mm, Something you got weakens me. Mm, I get in like one, two, three. Sometimes I do something wrong. We hug and kiss and it's all gone. Ain't that cool? You got a thing for me even the blind could see something you got. Can't beat it. No, no. That's why, girl, I need, girl, I need. Yeah, boo, yeah, boo, boo, boo, I need. I need that thing, that thing, girl, I need, girl, I need. Oh. van de betere Hamilton-organisten, eh, Jimmy McGriff, was zijn album Groove Grease, The Bird, hoorde je. Eh, mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Mocht je aan het koken zijn, dan hoop ik eh, dat ik je een beetje ondersteun... met de keuze van mijn muziekjes. tijd voor nu, rip, voor Rip of the Record, even na half zeven. Eh, Rip of the Record, je weet wel eh, welke plaat van nu... Eh, nou, van nu, deze volgende plaat die is uit 96, maar oké... heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden. De Delphonics, Ready or Not, Here I Come... zijn onder andere gecoverd door de Jackson 5, Johnny Osborne... en natuurlijk gesampled door onder andere 50 Cent en Usher. Maar het bekendste sample van dit nummer was toch wel... door de Fugees van hun album The Score. album verkocht meer dan 20 miljoen albums... en Ready or Not bereikte de derde plaats in 1996 in Nederland. Bedankt dus aan de Delphonics uit 1968. Now on the rush for You got me getting back on the bus for You're not the drippin', but it's all them for a while Ima Earnhardt. Racing so fast with first glance, by chance wanna take a walk on the south side. Fly you out to Chicago tomorrow. I don't usually do this. Bear with me if it sounds foolish, but fools fall in it all the time. It's the telephone man, something wrong with my line, trying to reel it in, but she won't let me catch it. It's a real love thing, like Mary J would sing. I'm a traveling man moving through places. You have one of the most unforgettable faces. See that little smile started. On your face now, no buzz, you shotgun every day now. Heavy, heavy, I could count the ways now. No problem, me never a waste now. Fun days, long nights, you wonder your ways now. rush oh, for. Uh, got me getting back on the bus for. Oh, uh, Not the dripping, but sure them for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus for. Not the dripping, but sure them for a wealthy mind. That's right. She. I you in the rush, I'm just speaking, but then again, your presence enough to this fly on the wall curve me like nah. I know you said you uninspired, my game is tired. Sorry, love, I never threw it. Gotta know you free to be. Overstand you not for me, but it's a possibility. I just wanna listen to you, maybe learn from one another. Hoping I fit your design and you call me your lover. But I truly understand if I'm not your average brother. Precious goddess, may I have this wine on the floor one time. Easy back it up, butterfly your mind. as I try to keep up. You should have seen me in my prime. I know the battleground filled with deception and infidelity. And you ain't falling for the okey doke, is what you telling me. Never let a fool get you, or the kids be the centerpiece. yeah. Never, never. take his time to help me find a way to stop hiding from myself. Where help is there to help me say these things I'm hiding from myself. This is new love, Hiding from myself. This is new love, Hiding from myself. I can never see before. Clouds, I see them clearly conversate my echo. Uh-huh. nothing but the blue sky, with a new direction. I'll take this time to Help me find a way to stop hiding from myself. Where else next to help me say these things I'm hiding from myself? This is new love, hiding from myself. This is new love, hiding from myself. This is new love, hiding from myself. stop hiding from myself No, We're helpless late to help me say These things I'm finding for myself Finding for myself Finding for myself Love Finding for myself Love Finding for myself myself, this is new love. I'm finding for myself, this is new love. I'm finding for myself, this is new love. I'm finding for myself, yeah. Finding for myself, i finding for myself, i finding for myself. i myself. Blue hoorde je van zijn album Sunflower, New Love. Daarvoor Ernie van Fat eh, Freddy's Drop. Twee jaar geleden traden ze nog op hier in eh, Bloemendaal. Volgens mij, uh, althans dat weet ik wel zeker. Maar ik moet er even uit twee of drie jaar geleden. Maar zeker weten in eh, Woodstock. En eh, het dak ging eraf. Dit eh, was Ernie dus in de remix van DJ Vadim. En daarvoor Lenny Kravitz. Vandaag nog gesignaleerd op Ibiza. Weet ik uit zeer betrouwbare bron. En niet alleen hij was daar. Maar hij was ook nog eens keer samen met Denzel Washington en Lionel Richie. Zijn biografie is trouwens uit. Let Love Rule. Een biografie over zijn leven tot aan het uitbrengen van eh, Let Love Rules, zijn eerste album. Gaat over zijn jeugd, eh, over zijn opvoeding, eh, zijn muzikale erfenis en de concerten en optredens die hij als eerste kon bijwonen. Van onder andere de Jackson 5 en James Brown. Hier hoorde je hem met Zero Seven If You Can't Say No. Nu, een band. Ze zijn uiteindelijk uh, neergestreken in Amsterdam. Komen uit, oorspronkelijk uit Amerika. Uh, hebben daarna lang getoerd in Spanje. Maar Amsterdam vonden ze toch het leukste. En daar zijn ze blijven hangen. Ze hebben één plaat uitgebracht gebracht. Angel Eyes, American Gypsy, daar heb ik het over. Golden Ring hoor je uit 1974. Gypsy is het wel. American Gypsy heette ze. Eh, Golden Ring uit 1974. Eh, Zoals ik al in het begin van het programma zei... ik heb het niet echt voorbereid... dus we doen ook een beetje de hits van de afgelopen twaalf afleveringen. Ik ben hier alweer drie maanden eh, bezig zo'n beetje. Ehm, Little Barry... Ik heb hem al vaker gedraaid. Het is een gitarist. Hij maakte de soundtrack voor Better Call Saul. de opvolger van Breaking Bad, zeg maar, op Netflix. hij komt uit Engeland en hij speelt gitaar. En ik zou het fantastisch vinden als hij een keer naar Nederland zou komen voor een optreden. Eh, mocht je nu op de boulevard uh, in Zandvoort rijden... Nou, trap het gaspedaal even in. Why don't you do it, Little Barry? Been a stranger week With the stuff you didn't do And the people that you meet And digging up the worst like pulling teeth Got a face, a number, and a name that she goes under. I guess there's plenty worse place to be. So why don't you do it? Yeah, why don't you do Mag erop hopen dat het niet uh, eh, geleid heeft tot boetes. Dus, eh, laat staan ongelukken. Uh, Little Barry Audio, why don't you do it? We gaan er even uit voor het nieuws en onze reclameinkomsten. We zijn zo weer terug met het tweede uur van het programma Grasduinen. Met daarin de mini agenda en een hoop lekkere plaatjes. Tot zo direct na de klok van 7.